Door Almegens met het NOS-journaal. Opnieuw is in Italië fel gedemonstreerd tegen strengere coronamaatregelen. De demonstratie in Rome liep uit op opstootjes met de politie. Gisternacht was dat ook het geval in Napels. In Rome veegden kort na middernacht agenten het Piazza del Popolo schoon. Daar negeerden honderden demonstranten een avondklok. Gooiden ze met flessen en vuurwerk en staken ze vuilnisbakken in brand. Een aantal mensen werd aangehouden. De betogers waren samengekomen na een oproep van het extreemrechtse Forza Nuova. Die groep spreekt van een gezondheidsdictatuur... omdat de Italiaanse regering denkt aan strengere maatregelen tegen het virus. Een aanrijding op de A270 bij Nune in Brabant... heeft het leven gekost aan een politieagent. De man van 28 stond samen met een vrouwelijke collega bij hun politieauto... toen ze werden aangereden door een andere auto. Politiewoordvoerder zegt dat het lijkt op een zeer noodlottig ongeval... De vrouwelijke agent en de bestuurder van de andere auto raakten ook gewond zijn naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw is niet in levensgevaar. Hoe de bestuurder van de andere auto eraan toe is, is niet bekend. De chefstaf van de Amerikaanse vicepresident Pence heeft het coronavirus opgelopen. Pence zelf en zijn vrouw zijn beide negatief getest en hebben geen klachten. Pence blijft campagne voeren voor president Trump. Normaal gesproken zou de vicepresident in quarantaine moeten... maar omdat hij onder de regeling van essentieel personeel valt, mag hij doorwerken. In bossen bij Hilversum heeft de politie vannacht een eind gemaakt aan een illegaal feest. In de bossen langs de snelweg A27 en de spoorlijn Hilversum-Baarn waren honderden jongeren bijeengekomen. Volgens de Gooi Neemlander reden er taxis uit Amsterdam af en aan. Het weer bewolkt, vooral vanochtend buien. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog. Blijft aan zee een bui mogelijk. Temperatuur ligt rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind.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 op 106.9 ZFM. make me breakfast almost every morning. And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend, my shorty coming over. Shorty can fend the out, but she like fashion over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she baby. said, What you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. I be on. I'm about to go bro. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is a choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so hope you ain't afraid of heights. You always keep me me right. For a fact, we never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5500, go and get your brush. Stop rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hey, better, better. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, What you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on.